uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Zwitserland heeft de politie een aantal officials van de FIFA opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie, fraude en witwassen. De functionarissen werden aangehouden in een hotel... waar ze bijeen zijn voor een jaarlijkse vergadering. Zwitserland wil ze uitleveren aan de Verenigde Staten. Daar worden ze beschuldigd van fraude... bij de toewijzing van WK's en de verkoop van televisierechten. Er worden geen namen genoemd van de opgepakte FIFA-officials. In Limburg is een grote actie bezig tegen motorbenders. De politie en het OM doen doorzoekingen in 25 plaatsen. Daar doen zo'n 400 mensen aan mee. In Nieuwstad zou een arrestatieteam de voorzitter van de bandidos van zijn bed hebben gelicht. Rivaliserende motorbenders leiden tot veel overlast in de provincie. Vooral sinds de bandidos besloten zich onlangs in Limburg te vestigen. Maandag kwam minister van de Steur langs om met de burgemeesters te praten over maatregelen. De Taliban dreigen de Afghaanse provincie Uruzgan in te nemen. Nederland leidde daar van 2006 tot 2010 een NAVO-missie. De plaats Derawood is al bijna in handen van de Taliban... en ook om de provinciehoofdstad Tarinkot wordt zwaar gevochten. Bronnen in Uruzgan verwachten dat de stad snel valt. Op veel gebouwen zijn al witte vlaggen te zien. Het Vaticaan noemt de legalisering van het homohuwelijk in Ierland een nederlaag voor de mensheid. De op ene hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk, de Italiaan Parolin, zei gisteren dat hij bedroefd is over de uitkomst van het Ierse referendum. Hij wil dat de kerk het geloof nog meer gaat uitdragen en zegt dat het klassieke huwelijk tussen man en vrouw de toekomst blijft voor de mensheid. De paus heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van het Ierse referendum. Het weer, blijft zo goed als droog. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Morgen trekken er buien over het land. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Barneveld en Knoop het Hoevenlaken 4 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Knoop het en Zoeterwoudendorp 3. A13 in de richting Rotterdam tussen Delft en Afritberg Roodreis 4 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 4. A20 in de richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. A27 Breda in de richting Utrecht tussen Hank en Gorkum 6 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Lexmond.